Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vrijdag in een hotel in Glasgow zes mensen neerstak... was een 28-jarige asielzoeker uit Soudaan. Dat heeft de Schotse politie bekendgemaakt. De man werd na zijn daad doodgeschoten door de politie. Wat zijn motief was, wordt nog onderzocht... maar direct na het incident werd al gezegd... dat het waarschijnlijk niet om een terroristische aanslag ging. Er zijn aanwijzingen dat de man psychische problemen had. De zes gewonden, onder wie een agent, liggen nog allemaal in het ziekenhuis. Hun toestand is volgens de politie stabiel. De Amerikaanse vicepresident Pence heeft een aantal campagnebijeenkomsten in Florida en Alabama voor de komende week afgelast. Aanleiding is de nieuwe golf aan coronabesmettingen daar. Pence zal de staten wel bezoeken, maar het Witte Huis zegt dat dat losstaat van de verkiezingscampagne. De vicepresident zal zich laten bijpraten over de lokale gezondheidssituatie en de aanpak van de coronacrisis. Persbureau Reuters meldde gisteren dat het aantal vastgestelde besmettingen in de hele VS is opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen. In de laatste 24 uur kwamen er 45.000 nieuwe coronagevallen bij. Het hoogste aantal tot nu toe. In sommige staten worden de coronamaatregelen daarom weer aangescherpt. In Zwitserland zijn 300 mensen in quarantaine geplaatst... nadat een bezoeker van een nachtclub waar ze geweest waren... positief testte op het coronavirus. Daarna bleken vijf andere bezoekers van de club in Zurich ook besmet. Zwitserse nachtclubs mogen weer open... maar moeten wel de gegevens van het uitgaanspubliek noteren. Het Zwitserse RIVM zegt dat als er meer van dit soort uitbraken komen... dat de clubs mogelijk weer moeten sluiten. De politie is op zoek naar een man op een scooter die oudere vrouwen berooft van hun halsketting. In vijf dagen tijd heeft hij al twaalf keer toegeslagen in het gooien en in het noorden van de provincie Utrecht. Volgens hun slachtoffers is het een witte man van in de twintig met blond haar. Het weer, het is nu een graad of 15 en er kan wat regen vallen.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 It's Martin Garrix, and thanks so much for checking out my radio show. No messing around today, straight into the tunes we go. the house music and always has been. It's all about the house music and always has been. In session and in your face. Facebook. Irritating, complicated, thinking it's so overrated. I pray for better. Me, I mean, I'm too put together. Then I'm brokenhearted. Maybe I should throw a party. No, I hate socializing. I'm sorry that I never take myself seriously. And I'm sorry I can find my money my appetite to feel anything at all, anything at all, anything at all. I'm just twenty and I'm lost, don't know anything at all. I'm just twenty and I'm lost, don't know anything at all. Cause I'm just twenty and I'm lost. It's okay, I'm twenty and lost. extroverted. I'm afraid to isolate me, but I like being lonely sometimes. I, uh, uh, people pleaser, but I like me too much to give up for some messed up people. Then I do it anyway, then I do it anyway. I'm sorry, but I never take myself seriously. Uh-uh. And I'm sorry I can find my money, but I have lost my ability to fear anything at anything at all, anything at all. I'm just Whitney and I'm lost. and you're listening to my radio show in the mix every week with one hour of hot music. went off, can we turn them back on? think back on the summer, got nostalgia in my veins.